en actuele berichten op langstraatmedia.nl. Info en hits. Oh yeah! Okay. Langstraat Mark van den Hoek. Langstraat FM. En welkom allemaal, 3,5 over 5. Dit is de show met Borderwolf Funk, Disco en Soul. Tot 7 uur vanavond op Langstraat FM. De Funky zo noemen het ook wel eens. Dit is Langstraat FM Funk Night. We beginnen met een souvenir. Just Be My Love 1984. Hier is Fatback. I saw you slowly you just the other day. I hollered at you, but you quickly turned around Tell me, baby, all my feelings right? Or do you want me just for the night? I can say. this good thing pass. I know, girls, we can make love. What can I say? What can I do to make you feel the same way too? Tell me, baby, do you have some time? Or oh, is this where we draw the line? Hey, babe, you drive me crazy. What you love about? what you love about? Can you live with it or live without? one One, one, one, baby. all about. Hey babe, driving me crazy, what you love about? Can you live with it or live without? Fatback hier bij Langstraat en Funk Night. En dit komt uit de playlist Richard John Smith. Here Stay With Me Tonight, 8 over 5. Peace of Mind 1986. Langs aan Funk Night tot 7 uur vanavond met in het eerste uur dadelijk de BBQ Band, Tamara and the Scene Sky, Jacksons, The Air Force, Nile Rogers, Mason, Butch, Dio, Mason en Butch Dio, zo heet ze. LTD met een souvenir 1981 en Paris. In het eerste uur en daarna nog een heel uur tot 7 uur vanavond de Funky dus. uit de playlist dit. Rocket, here comes my love. Love used to chase me. Some always made my escape into the nightlife where words of passion vanish with the day. But when I met you, girl, I felt something move me deep inside. What kind of magic have you got, baby, that turns to fight it, try to deny it. But here comes my love, girl. Try not to show it, but now you know it. Ooh, here comes my love, girl. I'm ready for it. Mm-hmm. What secret? resist you. I only miss you. 9 langs hadden we een Night. Dat was een souvenir. BB&Q Band 1981. Dat was Starlet. En dit komt weer uit de playlist. Summertime Love was dat. Hierbij langs de band Funk Night. Weer een souvenir nu. Sky, Giving It, komt uit 1986. We draaien hier de maxi-single van. En hierna hoor je The Jackson and Buddy. Coupé Victory uit 1984. En dit is Air Force. High Tech. En hierna hoor je Nile Rogers en Let's Go Out Tonight. 8 over half zes precies. Lasers cutting through the face me with you. My system set the moves to find me a man. Take me away. I take. technology. Mm-hmm. technology. Automatic, systematic, static. back, baby synthesize me, analyze me, sensitize me, direct and me. Acrobatic, photostatic, computer me, me, talk about me. make me You can run, you can hide, this high technology will be right. memory functions coming back. Sweet love on the radio. This thing about mine is making tracks called you. Also link me through. Take Think about my Z car. Speak something to us, she'll see. Lights are on. Program my RAM pack just for fun. Cause this high technology has just begun. High tech. I know. Eh, Nana Rogers, Let's Go Out Tonight en nog steeds actief. Langs Saturday Funk Night is het. Tot 7 uur en dit is Mason en Budge Dio. world tonight is when you just can't take no more. The songs they are playing all oh, along. Oh, oh. self, girl, you're all the best I. You'll die souvenir 1981. eerste uur besluiten we met Paris en Punking Funkin. Na het nieuws van 6 uur zijn we met deel 2 van Langs de Wem Funk Night. Tot zo! heeft u die gekocht? Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs. Dat klinkt goed. Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten. Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk? Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl Dus Jacqueline Bouwmaterialen in Kaatsheuvel. Voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjacqueline.nl. Voor iedereen die het beter wil. Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het nieuws. Op een online partijcongres van GroenLinks heeft partijleider Klaver premier Rutte opgeroepen excuses te maken voor het slavernijverleden van Nederland. Hij gaf de premier een groot compliment omdat die volgens hem erkent dat er sprake is van institutioneel racisme. Maar hij zou volgens Klaver verder moeten gaan door excuses te maken op Katie Koti, de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli. Klaver pleitte ook nog voor een verhoging van het minimumloon. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 4 toegenomen tot 77. Gisteren daalde het aantal nog met 4. Daarnaast liggen er op de verpleegafdelingen nog 289 mensen die door het longvirus besmet zijn. En dat zijn er 10 meer dan gisteren. Maar voorzitter Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg ziet die stijgingen niet als een zorgwekkende ontwikkeling. Het aantal coronadoden steeg vandaag met 4 naar 6057 slachtoffers. Nederland heeft mogelijk eind van dit jaar al enkele honderdduizenden doses van een vaccin tegen het coronavirus. Dat wordt ontwikkeld door de Universiteit van Oxford in samenwerking met medicijnenfabrikant AstraZeneca. De eerste mensen zijn inmiddels getest. De resultaten worden op korte termijn verwacht. Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië koopt ons land 300 miljoen vaccins in die over de hele Europese Unie worden verdeeld. De VS hebben er 400 miljoen besteld. Wel moet nog worden aangetoond dat het coronavaccin veilig is en effectief is. En vanmiddag hebben zo'n duizend mensen op het chasséveld in het centrum van Breda vreedzaam tegen racisme gedemonstreerd. Er waren veel witte mensen en jongeren aanwezig die keurig anderhalve meter afstand hielden. In de Brabantse hoofdstad Den Bosch was een soortgelijke protestactie met zo'n 600 personen, waar behalve gelijke behandeling van zwarte mensen ook een verbod op Zwarte Piet werd geëist. Vanavond is er in de Friese hoofdstad Leeuwarden een demonstratie en morgen staan er nog antiracisme betogingen in Alkmaar en Almere gepland. Het weer, het is warm en helder met in het noordoosten bewolking en kans op een stevige bui. Er waait een zwakke, meest noordelijke wind. Vannacht is het een graad of 16. Morgen opnieuw overwegend zonnig met in het noorden regen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is het Langstraatnieuws. Een personenauto stond afgelopen donderdag geparkeerd aan de eerste seinen in Waalwijk. Er zaten twee honden in. Omdat de auto in de volle zon stond, was de temperatuur opgelopen. Zo bleek achteraf en wel tot 47,7 graden. De honden hadden al enige tijd in de auto gezeten. De politie besloot daarom twee autoruiten in te slaan. De eigenaar van de auto heeft een proces verbaal gekregen. Tijdens de coronatijd is het druk in de natuurgebieden. Daarom heeft Visit Brabant een speciale app ontwikkeld om te kijken hoe druk het is. Fabio vertelt waarom de app in het leven is geroepen. Nou ja, wat, wat wij zien al eh, sinds de start van de coronacrisis... is dat er een enorme piek is in het aantal uh, eh, geplande routes. Fiets- en routes in eh, Brabant. Ja. Ehm, Nee, ja, dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En wat we eigenlijk ook zien aankomen is dat met de versoepeling van de maatregelen eh, en mensen echt naar buiten mogen, dat het ook steeds drukker wordt op straat. nou ja, natuurlijk iedereen mag en eh, kan er Brabant in. Maar ja, we vinden het wel belangrijk dat dat ook op een verantwoorde manier gebeurt. Dat wanneer het echt druk is, dat we dat ook kunnen laten weten aan de mensen. Dat we ook echt alternatieven kunnen aanreiken. De app is te downloaden via Google Play of via de site van Visit Brabant. De gemeente Dongen heeft een energieloket in het leven geroepen. Wethouder René Jansen vertelt hoe dit is ontstaan. Ehm, nou, we zijn een aantal jaren geleden al eh, gestart met, eh, met duurzaamheidsprojecten. Ehm, dat heette toen Duurzaam Dongen. Daar eh, hebben we gekeken hoe we per wijk isolerende maatregelen bijvoorbeeld met bewoners kunnen bespreken en nog een aantal andere energiemaatregelen. dat doen we samen met de Dongense ondernemers. En dat is nu eigenlijk het energieloket eh, uitgegroeid naar het energieloket. Waarbij we het ook wat breder hebben getrokken. Want als je op de site kijkt van energieloket Hart van Brabant, dan zie je daar inmiddels ook al eh, loon op zand bij vermeld staan. Want het is de bedoeling dat dat project dus uitgroeit naar een project voor heel eh, Midden-Brabant. Kijk voor meer nieuws en actuele berichten op langstraatmedia.nl Info en hits. Oké. Funk Night. heerlijke plaat. of Dreams. Funkenshine was dat. 10 over 6. Dit is langs ADOM Funk Night. Deel 2. En dit is Fancy Todd. In the Doghouse. You dirty dog. I'm in serious, serious trouble, y'all. I'm in the doghouse once again. Once again, in the doghouse once again. Oh, I'm in the doghouse once again. Once again, in the doghouse once again. Well, I fooled around, stayed out late, hanging out with my friends, but now I'm sad. She knows how to get revenge. I get in the bed, she turns about. She's holding out for my love. I feel like I'm in jail. I'm breaking my chair and digging just like a pup. Time in the doghouse. Once again. Once again. In the doghouse. Once again. Time in the doghouse. Once again. Once again in the doghouse once again. Huh. Last night at a show, I said well, hello to some girl I used to see. Yeah, she got on my case, jumped right on my face. My baby got mad at me. She thought I was trying to make some time and give me a dirty look. Yeah. I started to on, cause when we got home, I knew that my goose was good. I'm in the door now, once again, once again. Once again. Once again. In the doghouse. Once again. Once again. In the doghouse. Once again. the Souvenir 1983, Real to Real was het. Dadelijk hoor je Janet Jackson, Central Line, General K, Michael Loveschmidt, Private Eye, Unique, Brass Construction, Stacy Denso en Brian Lauren. Eerst is hier Tony Jackson. Avicii de andere. Janet Jackson, Don't Stand Another Chance. Is dit Britse funk, Central Line. You've Said Enough. Daarna hoor je het voortreffelijke Get Closer van General Kane. 4 voor half 7, dit is langs de WM Funk Night. I'm telling you, baby, you out of sight. what you do. Kane Gets Closer was dat. Zes over half zeven tot zeven uur is het langs de WM Funk Night. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg. op deze zijn met Peters platen praten. En dit is Michael Lovesmith. I'm good at it, 1985. Your Touch. Nieuw in de playlist hier bij Langs de een Funk Night. En nu tijd voor een studiowerkje, studio act van producer Deans J. Smith. Oftewel gewoon unique. What I've got is what you need. God is what you need. And it is Cross Construction. prachtig. Zo, het is bijna 7 uur. Deze duurt nog iets van 5,5 minuut. Dan hoor je het nieuws, en reclame, gevolgd door Peter Sterrenburg. Langzaam de een Night is er volgende week weer, als het goed is.